nieuws van 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het OM verdenkt Laura H., die deze week terugkwam uit IS-gebied... nog steeds van deelname aan een terroristische organisatie. Na twee dagen verhoor is de verdenking niet verminderd, zegt het OM. Haar voorarrest is daarom met 14 dagen verlengd. Laura H. werd maandag bij aankomst op Schiphol gearresteerd. Ze zegt zelf dat ze tegen haar wil naar Syrië is meegenomen en met veel moeite wist te vluchten. Maar het is niet duidelijk of haar verhaal klopt. Volgens de AIVD is de kans groot dat vrouwen die in IS-gebied zijn geweest op de een of andere manier IS hebben geholpen. Het lukt nog niet om het aantal damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen terug te dringen. Vorig jaar leverden er in het gebied tussen Den Haag en IJmuiden 3800. Nu zijn het er zeker duizend meer. De dieren beschadigen de natuur en zijn gevaarlijk voor het verkeer. Er zijn hekken, rasters en wildroosters geplaatst. Er worden herten afgeschoten, maar de populatie groeit gewoon door. De provincies willen daarom meer damherten afschieten. Natuurorganisaties proberen dat via de rechter te verhinderen. Een jongen uit Heilo die vorige week uit de golven bij Egmond aan Zee werd gered, is alsnog overleden. De jongen van 15 zwom in ondiep water en werd meegesleurd door de stroming. Toen hij uit zee was gehaald leek hij overleden, maar tegen de verwachting in begon zijn hart weer te kloppen. Sindsdien lag de jongen uit Heilo in kritieke toestand in het ziekenhuis waar hij alsnog is overleden. De Taliban hebben in Afghanistan acht inzittenden van een Pakistaanse legerhelikopter gevangen genomen. De helikopter was op weg naar Oezbekistan voor een onderhoudsbeurt, kreeg technische problemen en maakte een noodlanding. Dat gebeurde in Taliban-gebied. Iedereen aan boord, zeven Pakistanen en een Russische technicus, werd meteen opgepakt. Hoe het met ze gaat is onbekend.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 Volgende week hebben we Rhino. Dan hebben we weer live muziek. We begonnen met een beetje indie. Aspen Games met Lightning komen we uit Zwolle. En dat was eigenlijk het begin van deze Alternative FM van Donderdag 4 augustus. Dus dan weet je dat ook weer. Ehm, nou ja, dan gaan we maar even weer verder met de mysterieuze plaat. Die in 2014 werd eh, uitgebracht op het vinyl 7 inch. Ja, een echte plaat. Een single, wel te verstaan. En ehm, deze week, eh, nou ja, deze week. Eh, in ieder geval is hun album al weer een tijdje uit. Dodo heet dat album. Ik geloof dat het eind vorig jaar is dat verschenen. En een van de singles die erop eh, staat... maar dit is de echte singleversie... die klinkt toch iets anders als de albumversies van Halfway Station en The Great Beyond. Keep it short and simple as we go. And I hope I can contain myself from you, but you know it's hard to do when you're begging me for more. Oh, I, I'm falling from the sky so I know I feel the same. I love the way I'm falling from the sky so bright. i keep it short and simple as we go, and I hope I can not contain myself from you, but you know. It's hard to do when you're begging me for more. Oh, I, I'm falling from the sky so bright, and she's waiting patiently for me, and now I see. I know was hem. Amado Hooggewoning, zo heet hij. En dit <clears throat> was eh, eh, eh, een van, het, een van het werken van het album Falling From The Sky titelnummer. Daarvoor Halfway Station in The Great Beyond. dat is alweer kwart over acht. Uh, Brechtje Sanne Lacour is ook weer bezig. Heeft ook een, een nieuw nummer gemaakt. En dat nummer dat, dat is een vrij rustig nummer. Maar het is ook eigenlijk zo mooi om naar te luisteren op deze zomeravond in augustus. of Where it was laid down to sleep to begin with hung in the air in several disguises. Springtime, a breath of freedom. After all, it was never said. Cause your heart keeps sending us to war. color And at the bottom of every bottle we cry. So keep alive. says it's late. Emma doesn't mind. Emma needs those moments for which most of us are blind. Emma loves to listen, songs to set her free. Emma smiles, I'm lucky she's the better half of me. Like a poet longs for pain. Like a painter needs his colors. Like a garden needs the rain. Emma knows the game is rigged. They play whatever is sin. Emma knows the distance slowly grows. From where? Things I'm crazy and says that I'm confused. Emma loves to fight, she knows she won't lose. Emma's built her army, mostly out of words. Sometimes Emma summons monsters, hiding in a word. Cause Emma needs a secret like birds need the sky, like a flower needs the sunlight, like a baby needs to cry. And my crow's more friendly with every season turn. Cause Emma's met the bitter end and she knows dreams and my wonders far beyond my reach. She likes traveling places, most likely I will never. them I said, well, it's never too late dat was het uit het dagboek van Emma. Beschreven door Michel Ebbe daarvoor. Eigenlijk ook iemand waar hij mee samenwerkt. Eh, namelijk eh, Brechier Sanne Lacour. Eh, het, tweetal is ook ooit eh, geweest hier in eh, de uitzending van eh, Alternative FM. Maar dan praat ik alweer over 2013 of 2014. Dat wil ik even vanaf zijn. Maar toen zijn ze met z'n tweeën geweest. Eh, je zou het even na moeten kijken op onze website. Want dan eh, kom je er echt achter eh, wat, het, wat het is. heel leuk, ook het eerste blokje. Want daar hadden we dus onder andere Amado Hooggewoning tussen zitten. deze jongen is ook geweest met, met eigen werk. En ja... Daarom was het ook wel even op zijn plaats om daar ook wat, eh, wat eh, van te draaien hier bij Alternative FM bij ZFM Zandvoort. Wie we dat ook eh, doen is Jeanne Rauwendaal, zoals ze voluit heet. En haar EP Getting Close is inmiddels ook al uit. En Growing Old is het nummer wat we heel vaak hebben gedraaid. En dat gaan we dus nu ook maar weer laten horen. wasn't coming from my mind. gezelschap wat luistert naar de naam Still Only Adam. Eh, de EP heette toch en dit nummer wat je nu hebt eh, kunnen beluisteren, dat heet White Noise. Uh, oftewel het witte geluid. Daarvoor Growing Old van Janne, Jeanne Rouwendaal zoals ze voluit heet. En dat komt van het, de EP Getting Close. die we dus nu ruim aandacht besteden hier bij Alternative FM. Doen we met een andere hier uit de buurt ook. En dat is van Ariane. En dat nummer dat heet Heavy Shirt.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 Dat zeg ik niet gauw, maar ja, ze is hier ook eh, ooit eh, geweest. Lakshmi. Lakshmi Swami Perso, zoals ze voluit heet. En eh, ook dit komt, net als Arianna Abbestee, uit de buurt. Want ze woont tegenwoordig in Haarlem. En ze komt oorspronkelijk uit een heel andere richting van het land. En ze schijnt het nogal erg leuk te vinden. Want Sinister, dat is de tweede EP in korte tijd die zij heeft uitgebracht. Want uh, ja, wat was het nou? Niet Champagne, maar Bones. Eh, nee, Champagne heette die EP. Eh, van uh, Lakshmi. Dat was de eerste. En daar trok ze al de aandacht mee. nou, niet Champagne. Come Sing With Me. Zo heet de EP. Champagne was daarvan de single. En Bones and Cigarettes was dat andere nummer. En dat heeft ze hier toen ook live gespeeld. Het eh, verhaal van Laxmi is ook heel bijzonder. Want ze heeft daar eh, op een gegeven moment daar een beetje spanning eh, in op weten te bouwen. Van wat voor muziek maak ik nou eigenlijk? Hè? Tenminste... gewoon om bij de, een beetje bij de, bij de muziekliefhebbers wat, wat te triggeren... heeft ze dat met opzet zo gedaan. door heel weinig uit te brengen. Ariane hoorde je daarvoor met Happy Shirt. komt trouwens ook uit de buurt. Dus de regio is wel degelijk ook vertegenwoordigd. Eh, gaan we een klein beetje buiten de regio. Want ja, eh, we zijn er eh, niet alleen voor Halen en omstreken... maar eigenlijk ook voor de rest van het land. En dat heeft te maken omdat wij dus ook te horen zijn op livestreams. Is het dan wel niet op die van ZFM Zandvoort zelf op www.zfm-live.nl? Of tegenwoordig kun je ook op gewoon www.zfmzandvoort.nl de boel beluisteren. Maar ook op onze eigen livestream van Alternative FM... En dan moet je gewoon even www.altfm.nl pakken. Eh, dan eh, kan je ons ook eh, gewoon horen. En dan, kom je, ja, dan, dan is het dus ver buiten de regio. Dan kan, kan je eigenlijk gewoon thuis op je pc de hele uitzending volgen. En dan heb je gewoon ja, een beetje de muziek die de aandacht verdient. En waar anderen het een beetje laten liggen, daar zijn wij dan voor. En zo kom je dan ook uit bij een band die meegedoet meegedinkt heeft. Ja, ik moet het goed zeggen. Meegedongen. Nee, meegedinkt heeft. Naar de beste band van eh, Noord-Holland. Eh, ik heb er zwak voor die gasten. Eh, wanneer ze met nieuw materiaal komen. Ik, loop het al weken te roepen. Maar ze hebben het nog altijd. doen we het nog steeds met dat album van From the Sea. Daar hebben we het over. En dat is One Clueless Friend met de titelnummer daarvan. Little child, just close your eyes. Sail away on your boat of dreams, make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. Darkness, get out of sight. Cause I'm a million miles from home. a million miles from the sea. Yeah. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me. eye in the eye and tell me you are not lying. We ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. Cause I'm a million miles from home there's a brighter future for you and mournful night, hollowed morning's nine now. I broke out of my personal load, I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on, I told myself to walk on, I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home. the sea. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and there's a brighter future isn't it quiet? Podium hebben ze al gehad, namelijk bij RTL Late Night. Ik geloof eh, bij Peter van Vorst, eh, die eh, tegenwoordig het programma van Umberto Tan tijdelijk heeft overgenomen. Omdat Umberto denk ik, het heel erg druk heeft met zijn activiteiten in dat bierhuis in Rio maar die eh, gast hier moet, eh, moet spelen als eh, de Nederlanders een medaille hebben gewonnen. Want ja, daar is hij dan voor ingehuurd. Maar ja, bij RTL gaan ze nog de hele zomer door. En dan moeten ze ook het een en ander hebben om hun programma een beetje leuk in te vullen. Dus hadden ze een tijdje terug Line gevraagd om daar wat mee te doen. Nou, jongens uit Volendam die zeggen daar geen nee tegen. Die, die komen gelijk. En eh, dat eh, hebben ze dan ook slim aangepakt. Want Finnegan's Wake is eh, ja, eigenlijk de nieuwe single. de laatste single. De laatst verschenen single. Die ook straks terug te vinden is op de eerste echte debuutalbum van de jongens. Die ergens in september gaat verschijnen. Namelijk Everest. helemaal een beetje gefinancierd door middel van crowdfunding. Daar heb ik ook nog wat aan mee betaald. En dus zullen we ook eventjes net zo lang eh, draaien... totdat hij een beetje eh, meer bekend eh, begint te worden. Niet alleen hier, maar ook in de rest van het land. Ik denk dat, dat hun achterban al aardig aan het groeien is. Het gaat al richting de 1500 als het gaat om de duimen op Facebook. Tegenwoordig kijkt de muziekindustrie daar toch erg naar... dat geldt niet voor One Clueless Friend. Die komen trouwens uit de buurt. hoewel, Dick Kwakman is een echte Volendammer. Eh, hebben we ook een dwarsverband eh, met eh, de jongens van Dandelion. Maar goed, dat, dat, dat mag geen naam hebben. oorspronkelijk komt de band min of meer uit Waterland. Want dat is toch eigenlijk een beetje de vestiging van Martijn van Waveren... die de band min of meer op sleeptouw neemt als het gaat om het geluid en de producties die gemaakt worden. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. From the Sea hoorde je. Eh, heel erg eh, toepasselijk. Want ja, eh, de zandkunstenaars zijn nog bezig. Tot morgenmiddag half drie kun je die, die, die zandsculpturen zien. En ook de kunstenaars die dan de laatste hand eraan werken werken. En ja, beter kan niet dan zo'n plaatje of zo'n nummer als From the Sea daarbij te draaien. nieuw is deze single, Me and Marie van Rivers. luister zelf, het is country. Me and Marie grew up together in a small town where people thought we were family. Me and Marie, we wore the same shoes and the same smile and the same boy crush for a little while. She was a little stronger, a little braver, a little taller, and a little crazier. pretend dat was hem dus eigenlijk. Eh, dat was eh, niemand minder dan eh, Rivers. We Are Rivers, zo kun je ze vinden op Facebook. En dat heeft alles te maken omdat er meer bands of namen die Rivers heten. En dan is het lastig zoeken. En dan moet je dus echt heel erg goed je best doen om dat ergens voor elkaar te krijgen. Nou, dat is wel gelukt. Ehm, het aardige was dat ik van de week een bericht kreeg en zei van kun je die draaien? Ja, natuurlijk. Want eh, we draaien ook Dandelion. En we draaien ook bijvoorbeeld Yellow Grass straks in het uh, volgende uur. En dan eh, kan dit nummer er perfect tussendoor. Dus dat is ook de reden waarom we hem gedraaid hebben. Ehm, ja, de andere band uit Volendam, de grotere broer van Dandelion, om het allemaal zo te zeggen, dat is Alaska. En Alaska is nu al bezig met het derde album. Dus wat dat er gaat, gaat dat eh, heel erg aardig uh, goed komen de komende tijd. Ehm, tot aan het nieuws. Wel een nummer van het eerste album. Het vlaggenschip Never Cry Wolf.